Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse regering maakt de weg vrij voor een strafonderzoek naar de komiek Jan Beumerman. Daar had de Turkse regering om gevraagd. Beumerman las in een satirisch tv-programma een gedicht voor... waarin hij onder andere de Turkse president Erdogan een geitenneuker noemde. Erdogan vroeg de Duitse regering om de komiek te vervolgen wegens belediging. Volgens het wetboek van strafrecht moet de Duitse regering zich uitspreken over de vraag of belediging van een bevriend staatshoofd vervolgd mag worden. Merkel is het daar nu dus mee akkoord gegaan. Een chirurg van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven heeft drie jaar geleden bij een patiënt voor niks de schildklier verwijderd. Het ziekenhuis heeft dat volgens het tv-programma Zembla vervolgens niet gemeld bij de inspectie. De patholoog had van tevoren aangedrongen op nader onderzoek. De patiënt meldde de blunder bij de inspectie. De arts heeft een waarschuwing gekregen van het Medisch Tuchtcollege. De Britse politie heeft vier mannen en een vrouw opgepakt... op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. Drie mannen en een vrouw werden gisteravond aangehouden in Birmingham. De vijfde arrestatie volgde vanochtend vroeg op het Londense vliegveld Gatwick. In Birmingham wordt nog een aantal huizen doorzocht. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er een aanslag in Groot-Brittannië werd voorbereid. Maar de politie wil niet zeggen of de arrestaties verband houden met de aanslagen in Parijs en Brussel. Kledingketen Houtbrox heeft uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf heeft twee warenhuizen in Uden en Veghel en 21 winkels verspreid over het land. Er werken zo'n 350 mensen bij het bedrijf. Daaronder vallen ook winkels van het merk Duttler. Houtbrox kwam in de problemen doordat financier ING de geldkraan dichtdraaide. De winkels blijven voorlopig open. Het weer, vooral in het noorden regen. In het zuiden is het vaker droog. Het is vanmiddag 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht weer buien. Morgen is het dan wisselvallig. Dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het ROS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad zijn al veel problemen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 8 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7. De A9 ook maar amstelveen bij Uitgeest 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A20 Gouden Hoek van Holland is nog steeds dicht bij Maasluis door een spoedreparatie. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat bij Lexmond 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A A28 Amersfoort-Zwolle is bij Hoevelaken een ongeluk gebeurd... waardoor de verbindingsweg naar de A1 richting Amsterdam dicht is. Verder veel verdraging in het Westland door de afsluiting van de A20. Dat levert files op op de N222 Naaldwijk-Rijswijk.